Anouk Thijssen met het NOS-journaal. In Brussel van Kosovo, Pristina, zitten tienduizenden mensen zonder drinkwater. De autoriteiten hebben het water afgesloten na de arrestatie van vijf mensen die banden zouden hebben met IS. De vijf zouden een groot drinkwaterreservoir hebben willen vergiftigen. De autoriteiten willen nu eerst het water onderzoeken. Kosovaarse IS-strijders hadden al gedreigd met aanslagen op doelen als waterreservoirs. In Stijn hebben duikteams van de brandweer vergeefs gezocht naar een drenkeling. Tegen tien uur kreeg de brandweer een melding dat er in de binnenhaven iemand overboord was geslagen. Het gaat om een jonger iemand, meer wil de politie niet zeggen. De brandweer kreeg assistentie van Belgische collega's uit Maasmechelen. Tegen middernacht was er nog niemand gevonden. Het zoeken is gestaakt en wordt bij daglicht voortgezet. De politie gaat uit van een ongeluk.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 Five seconds for you saying my name. I'm deadly sharp shooting the game. Gonna hit you in the soul, executioner's aim. Get together and we building a fire. Clear smoke and it's taking us higher. higher. Hands up, everyone is one. If you see yourself making it, you see in the sun. Metropolis on the edge of control. They take our money, but they won't take our soul. Fuck that, ain't gonna do it no more. Won't do here to make you. We're only here to make you. We're only here to make you. We're only here to make you go. Can't think, can't sleep can't breathe. Uh, uh-huh. everybody jumping out of their mind. Everybody going out of their skins. Everybody jumping out of their mind.